de bruid zich voorbereidt op de bruidegom. It says in Isaiah in chapter 28 in beginning in verse 9. Staat in Jesaja 28 begin van vers 9. Whom shall he teach knowledge and whom shall he make to understand doctrine? Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Them that are weaned from the milk. Ja, hun die van de melk gespeend Verse 10, verse 10 For precept must be upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little. Want het is wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat. So the question is, whom shall he teach knowledge? De vraag is, aan wie zal hij kennis leren? What is defined as being knowledge. Wat moeten we verstaan onder kennis? It is the Torah. Dat is de Torah. And we can see this in Hosea in chapter 4 in verse 6, the definition of knowledge. En dat vinden we in het boek Hosea hoofdstuk 4 vers 6 als het ware de definitie van kennis. It says my people are destroyed for a lack of knowledge. Daar staat, mijn volk gaat de gronden door gebrek aan kennis. Because you've rejected knowledge, I will reject you. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. So, we are going to read what the verse says is being rejected. Dus we gaan dan opnieuw lezen uh, wat er verworpen is. You will be no priest to me seeing that you've forgotten the Torah of your God. Dat gij geen priester meer voor mij zult zijn, daar gij de wet van uw God, de Torah van uw God, vergeten hebt. So in this verse, the knowledge that is being rejected is the Torah of your God. Dus de kennis die hier verworpen wordt, gaat over de Torah van God. So Torah is defined as being knowledge. Dus de Torah is de definitie van kennis. So in Isaiah chapter 28 in verse 9 it says, Whom shall he teach knowledge? Or whom shall he teach the Torah? Dus in Jesaja 28 vers 9 lezen we weer dat aan wie zal hij kennis openbaren? aan wie zal hij de Torah openbaren? in order to be taught the Torah, you must be weaned from the milk of the Torah. En om onderwijs te krijgen, te krijgen van de kennis in de Torah moeten we gespeend zijn in de melk van de Torah. In Isaiah 28:10 says how this is done. Line upon line, precept upon precept. En in Isaiah 28 vers lezen we hoe dat gebeurt. Wet op wet, wet op wet, ijs op ijs. So this is why when we're teaching preparing the bride for the bridegroom we teach a series of messages. Dus daarom, wanneer wij onderwijs geven over het eh, voorbereiden op de komst van de bruidegom, geven we een serie boodschappen achter elkaar. We first lay that foundation and then we build upon that foundation so we can understand the message. We leggen eerst het fundament en daarna bouwen we voort op dat fundament zodat u de boodschap kunt begrijpen. Now our theme is preparing the bride for the bridegroom. En het thema is het voorbereiden van de bruid op de komst van de bruidegom. So the bride cannot be prepared for her bridegroom unless she knows who her bridegroom is. En je kunt een bruid, bruid niet voorbereiden op de komst van de bruidegom als ze niet weet wie die bruidegom is. So we must first uh, start by showing who the bridegroom is. Ze moeten eerst laten zien wie de bruidegom is. And after we do that, we show how the bride prepares herself for her bridegroom. En daarna kunnen we kijken hoe de bruid zich moet voorbereiden op de komst van de bruidegom. Now we look at John in chapter 3. Kijken we nu naar Johannes hoofdstuk 3. And in verse 28 vers 28 John the Baptist is speaking. Hij spreekt Johannes de Doper. It says, You yourselves bear me witness that I said, I am not the Messiah, but I have been sent before him. Gij kunt zelf van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. He that has the bride is the bridegroom. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. But the friend of the bridegroom which stands and hear him, rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. So John the Baptist said that he is not the Messiah, he is the friend of the bridegroom. Dus Johannes de Doper zegt dat hij de Messias niet is zelf, maar hij is de vriend van de bruidegom. And he that has the bride is the bridegroom. En wie de bruid heeft, die is de bruidegom. And who has the bride? The Messiah. En wie heeft de bruid? De Messias. And the Messiah is the bridegroom. De Messias is de bruidegom. So in Revelation chapter 19 and verse 7. Dus in Openbaring 19 vers 7. It says let us be glad and rejoice and give honor to him. Staat laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. For the marriage of the lamb is come. Want de bruiloft des lams is gekomen. And his wife has made herself ready. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. So the marriage of the bride is to the lamb. Dus de vrouw wordt getrouwd aan het lam. And Yeshua is the lamb of God that takes away the sin of the world. En Yeshua is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. John in chapter 1 and verse 29. Dat lezen we in Johannes 1 vers 29. And it says in the next day John sees Yeshua coming and said unto him. staat, de volgende dag zag hij, Johannes de Doper, Yeshua tot zich komen en zeide... The Lamb of God which takes away the sin of the world. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. The marriage is to the Lamb and Yeshua is the Lamb of God. Het huwelijk vindt plaats met het lam en Yeshua is het lam van God. Now in Psalm chapter 40 verse 7, which I believe is verse 8 in your Bible. En Psalm 40 vers 7, dat is 8 in de Nederlandse Bijbel. It says in the volume of the book it is written of me. In de boekrol staat van mij geschreven. And that verse is quoted in Hebrews chapter 10 in verse 7 referring to Yeshua. En dat uh, vers wordt aangehaald in Hebreeën 10 vers 7 waar het over Yeshua gaat. Yeshua said in Luke chapter 24 verse 44 that the Torah, prophets and psalms are written of him. En Yeshua zegt in Lucas 24 vers 44 dat de uh, Torah, de profeten en de psalmen van hem getuigen. So in the bride getting to know her bridegroom Yeshua said that the Torah spoke of him. En als de bruid zich voorbereidt op de bruidegom, dan zegt Yeshua dat de Torah over hem heeft gesproken, So the, bride needs to know that her bridegroom is also the creator of the heavens and the earth, and her bridegroom is the one who gave the Torah at Mount Sinai. En dan moet de bruid ook weten dat de bruidegom degene is die hemel en aarde geschapen heeft en dat de bruidegom de wetgever is die de wet heeft gegeven op de berg Sinai. If the bride does not know this, she really doesn't know her bridegroom. Als de bruid dat niet weet, dan kent ze haar bruidegom echt niet. And she's going to think that she's marrying somebody else other than who she's marrying. En dan denkt ze misschien dat ze iemand anders gaan trouwen dan degene die de bruidegom is. And if she thinks she's marrying someone else other than what, who she's marrying, the marriage won't go very well. En als ze denkt dat ze iemand anders gaan trouwen, dan zal het huwelijk ook niet zo makkelijk verlopen. Because she will say, I thought you were, but now I find out that you are. Ze zal zeggen, oh, ik dacht dat jij zo was, maar nu ontdek ik dat je zo bent. And in John chapter 1 and verse 3, in Colossians chapter 1 verses 15 and 16, it says that Yeshua created the heavens and the earth. Dus in ehm, Johannes 1 vers 3 en Colossense 1 vers 15 en 16, daar staat geschreven dat Yeshua de hemel en aarde gemaakt heeft. Now we're going to look at Hebrews chapter 1. Nu kijken we naar Hebreeën hoofdstuk 1. It says God, and this is referring to God the Father, who in sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. In vers 1, 1 vers 1, nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten. Verse 2, has in these last days spoken unto us by his son. Heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de zoon. Whom he has appointed heir of all things. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. So the son is the heir of all things. Dus de zoon is de erfgenaam van alle dingen. By whom he also made the world. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. So by his son he made the world. Dus door zijn zoon heeft hij de wereld gemaakt. So how did his son make the world? Hoe heeft die zoon dan de wereld gemaakt? He spoke the world into existence. Hij heeft de wereld door zijn woord tot aan zijn gesproken. Now in uh, verse 5, it says, For unto which of the angels said he at any time, You are my son, this day have I begotten you? Vers 5, immers tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. And, and again, I will be to him a father and he shall be to me a son. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Verse 6. And again, when he brings in the first begotten into the world. En vers 6, wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt. The first begotten is Yeshua. De eerstgeborene is Yeshua. It says, and let all the angels of God worship him. Daarvan wordt gezegd, en hem moeten alle engelen gods huldigen. so all the angels of God worship Yeshua. Dus alle engelen gods aanbidden Yeshua. And this is what it says in uh, Revelation chapter 5. All the angels are before the throne worshiping Yeshua. Dat lezen we ook in Openbaring 5, dat alle engelen voor de troon naar het lam Yeshua aanbidden. Now in uh, verse 8, Hebrews chapter 1 verse 8, it says, But unto the Son, he says... In Hebreeën 1 vers 8 staat, maar van de Zoon zegt hij... So this is what the Father is saying to the Son. Dus hier spreekt de Vader over de Zoon. Under the Son he says, Thy throne, O God, is forever and ever. Over de Zoon zegt hij, Uw troon, O God, is in alle eeuwigheid. And this is quoting Psalm 45 and verse 6. Dit is een citaat uit Psalm 45 vers 6. So the Father, who is Yahweh... Dus de Vader, dat is Yahweh, says to the Son, Thy throne, O God, is forever and ever. Zegt tot de Zoon, uw troon, o God, is in de hemel eh, in alle eeuwigheid gevestigd. So the Father is calling the Son God or Yahweh. Dus de Vader noemt de Zoon God of Yahweh. Now Yeshua has lesser authority than his Father. Nu heeft Yeshua minder autoriteit dan zijn vader. And so that's why Yeshua refers to the father as the father. Daarom spreekt Yeshua ook van de vader als zijn vader. Now the one that created the heavens and the earth is also the savior. Degene die de aarde en de hemel heeft geschapen is ook de verlosser. And Michael uh, sang a, a, song earlier from Isaiah in chapter 45. En Michael heeft uh, zo net een lied gezongen over Jesaja 45. And it says at the uh, end of verse 21, and there is no God else beside me, a just God and a savior. There is none beside me. uh, Jezaja 45, het eind van vers 21 staat, En er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. So this, this verse says, God is the Savior. Er staat dus dat God is de verlosser. Verse 22, Look unto me and be saved all you ends of the earth, for I am God and there is none else. Vers 22, Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Now, this next verse, that is Isaiah 45 verse 23, is mentioned in the Jewish prayer books. En het volgende vers, Isaiah 45 vers 23, komt ook voor in het Joods gebedenboek. And, and it is um, in the Alenu prayer. En het komt voor in het Alenu gebed. And it's a, pro, it's a prayer proclaiming the God of Israel as king of the universe. En dat is een gebed wat de God van Israël eh, koning van Israël, uh, God van Israël uh, verklaart als de koning van het heelal. So verse 23 says, I have sworn by myself, and the word is gone out of my mouth in righteousness and, and will not return. Vers 23 staat dan, want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen. That unto me every knee shall bow and every tongue shall swear. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Now, Paul was uh, taught by Gamaliel. En Paulus had onderwijs gekregen van Gamaliel. And he said he was a Pharisee of Pharisees. En hij was uh, een van de hoogste So Paul was familiar with this Aleinu prayer in the Jewish prayer book. Dus Paulus kende dit Aleinu gebed uit het Joods gebedenboek. So he wrote quoting Isaiah chapter 45 verse 23 in Philippians in chapter 2. Dus in Filippenzen 2 citeert hij ook dat vers uit Jesaja 45 vers 22. Philippians chapter 2 verses 10 and 11. Filippenzen 2 vers 10 en 11. That at the name of Yeshua every knee should bow opdat in de naam van Yeshua zich alle knie zou buigen. Of things in heaven, things in earth and things under the earth. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. And that every tongue should confess that Yeshua HaMashiach is Lord or Yahweh. En dat alle tong zou beleiden dat Yeshua de Messias uh, Here is of Yahweh. To the glory of God the Father. Tot eer van God de Vader. God the Father is glorified when we confess that Yeshua is Yahweh. God de Vader wordt verheerlijkt als wij beleiden dat Yeshua Yahweh is. So back in Isaiah 45, it is God who is the Savior. Dus in Jesaja 45 is het God die de verlosser is. Now we go to Luke in chapter 2. Nu kijken we in Lucas hoofdstuk 2. In verse 11. Luke chapter 2 verse 11. Lucas 2 vers 11. It says, For unto you is born this day in the city of David a Savior which is Messiah the Lord. U is heden de heiland of verlosser geboren, namelijk eh, Yeshua, de Heer in de stad van David. So Yeshua is the Savior. Dus Yeshua is de verlosser. Now we go to Titus in chapter 2. Nu kijken we in Titus hoofdstuk 2. Titus in chapter 2 and verse 13. Titus 2 vers 13. It says, looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God and our Savior, Yeshua HaMashiach. Er staat verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland, oftewel verlosser, uh, Yeshua de Messias. So this verse says the great God and our Savior Yeshua HaMashiach. Dus dit vers zegt onze grote God en heiland, verlosser, Yeshua de Messias. So Yeshua is our Savior. Dus Yeshua is onze verlosser. And he is also the great God. Hij is ook de grote God. Now uh, we are going to look at Luke in chapter 2. no, no, no, no, no. Mark in chapter 2. Nu kijken we in Marcus, hoofdstuk 2. In Mark chapter 2, uh, um, there's a story at the beginning of the chapter that Yeshua heals a crippled man. En in Marcus 2 vinden we het verhaal dat Yeshua de kreupele man geneest. Now in verse 5 it says, When Yeshua saw their faith, their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, your sins be forgiven you. En in vers 5 staat, en daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde, Kind, uw zonden worden vergeven. And verses 6 en 7. And there was certain of the scribes or the rabbis sitting there and reasoning in their hearts. Vers 6, nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun hart Why does this man speak blasphemies? Wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. To them, what was the blasphemy that Yeshua said? Wat was voor hun de godslastering die Yeshua gedaan had? Your sins be forgiven you. Uw zonden zijn u vergeven. So why did they reason in their hearts that that was blasphemy? Dus waarom dachten ze in hun hart dat dat lastering, godslastering was? Because at the end of verse 7 it says, Who can forgive sins but God only? Want aan het eind van vers 7 staat, wie kan zonde vergeven dan God alleen. So it says in verse 8, Yeshua perceived in his spirit that they were having problems with his words. Vers 8 staat, Yeshua de zachte stond in zijn geest dat zij al dus in zichzelf overlegden. So Yeshua said, why are you reasoning um, these things in your heart? Yeshua zeide tot hen, waarom overlegt gij deze dingen in uw hart? In other words, why are you reasoning that I am able to forgive sin? Met andere woorden, waarom overleg je eh, dat ik zonde kan vergeven? So verse 9 says, whether it is easy, what is easier to say to the sick of the palsy, your sins be forgiven or arise and take up your bed and walk? Dus in vers 9, wat is gemakkelijker tot de verlamde te zeggen, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op en neem je matras op en wandel? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he says to the sick of a palsy, Arise, take up your bed and walk. Vers 10. Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonde te vergeven, zei hij tot de verlamde, tot u zeg ik, sta op, neem een matras op en ga naar huis. So the scribes understood that Yeshua was saying that he was God. Dus de schriftgeleerden hadden begrepen dat Yeshua eigenlijk zei dat hij God was. And Yeshua affirmed that this was so. En Yeshua bevestigde ook dat dat klopte. Now in John chapter 9 and verse 40. En in Johannes hoofdstuk 9 vers 40. Yeshua is asked a question by the Pharisees. Krijgt uh, Yeshua de vraag van de fariseeën. And the question that Um, is ask of him is, are we blind? En de vraag die zij hem stellen is, zijn wij soms ook blind? So we read the verse. And some of the Pharisees which were with him heard these words and said unto him, Are we blind also? 9 dus vers 40. Dit hoorden sommigen uit de Fariseeën die bij hem waren. En zij zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? So John chapter 10 is Yeshua's answer to the Pharisees' question, are we blind? Dus Johannes 10, het volgende hoofdstuk, is het antwoord van Yeshua op de vraag van de fariseeën, zijn wij soms blind? So as a part of his answer, Yeshua says in John chapter 10 and verse 30. Dus als onderdeel van zijn antwoord zegt Yeshua in Johannes 10 vers 30. I and my father are one, or I and my father are echad. Ik en de Vader zijn één, of ik en de Vader zijn echad. Verse 31, then the Jews took up stones again to stone him. Vers 31, de Joden droegen weder stenen aan om hem te stenigen. Yeshua answered, many good works have I shown you from my Father, for which of these do you stone me? Vers 32, Yeshua antwoordde hun, ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? Verse 33 The Jews answered and said, For a good work we stone you not. Vers 33 De Joden antwoordden hem: Niet om een goed werk willen wij u stenigen. A good work in Hebrew is a mitzvah. Goed uh, werk in het Hebreeuws is mitzvah. And a mitzvah is keeping the commandments or following the Torah. En mitzvah houdt in dat je de geboden uit de Torah doet. So the Jews said to him, for following the Torah we don't stone you. Dus de Farizeeën zeiden tegen Yeshua, we stenigen je niet omdat je de Torah volgt. But the reason why we're go we want to stone you is for blasphemy. Maar de reden dat we je wel stenigen is dat je God gelasterd hebt. So the end of verse 33, because you being a man make yourself God. En einde van vers 23, omdat gij een mens u zelf God maakt. So the Jews clearly understood that when Yeshua said, I and my Father are Ahad, that Yeshua was saying that he's God. En de Joden hadden goed begrepen dat toen Yeshua zei, ik en mijn vader zijn Echad, zijn één, dat hij eigenlijk zei, ik ben God. And the Jews didn't like that. En dat vonden de Joden niet fijn. So this is Yeshua's response in verse 34. Dus in vers 34 staat het antwoord van Yeshua. Is it not written in your Torah? I said, You are Elohim. Is er niet geschreven in uw Torah, ik heb gezegd, gij zijt Elohim, goden? And here Yeshua is actually quoting from Psalm chapter 82. En hier citeert Jezus een vers uit Psalm 82. So in Psalm chapter 82 and verse 6 is where Yeshua is referring. En Yeshua eh, verwijst hier naar Psalm 82, vers 6. And these are words that's being spoken to the children of Israel. En dat zijn woorden gesproken tot de kinderen van Israël. So it says, I have said you are Elohim and all of you are the children of the Most High. Wel heb ik gezegd, gij zijt Elohim, ja alle zonen des Allerhoogsten. So here it says that the children of the Most High are Elohim. Dus hier staat dat de kinderen van de Allerhoogste goden, so, Elohim zijn. So back to Yeshua's answer in John chapter 10 verse 35. Dus gaan we terug naar het antwoord van Yeshua in Johannes 10 vers 35. If he called them Elohim, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, or the scripture is true. Als hij hen goden Elohim genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is en de schrift kan niet gebroken worden. Say ye of him whom the Father has sanctified and sent into the world, that I blaspheme, because I said I am the Son of God? Zegt gij dan tot hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert, omdat ik heb gezegd, ik ben Gods Zoon? That the term Son of God is a, is a term for Yeshua being Yahweh. En de term Gods Zoon duidt aan dat Yeshua Yahweh is. Now uh, we're going to look at John chapter 1 and verse 18. Nu kijken we in Johannes 1 vers 18. It says, no man has seen God, that's referring to God the Father, no man has seen God the Father at any time. Er staat, niemand heeft ooit God, en dat verwijst naar God de Vader, gezien. Niemand. Now, Yeshua said in John in chapter 5 in verse 37. En Yeshua zei in hoofdstuk 5 van Johannes, vers 37. And the Father himself which has sent me has borne witness of me. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft van mij getuigenis gegeven. So Yeshua is referring to the Father. Dus Yeshua heeft het hier over de Vader. And he said, you have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. En hij zegt, gij hebt nooit zijn stem gehoord, of zijn gedaante gezien. Now, Yeshua's words in John chapter 6 in verse 46. De woorden van um, Yeshua in Johannes 6 vers uh, eh, 45 en 46. Not that any man has seen the Father, except he which is of God, he has seen the Father. Johannes 6 vers 46. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. So Yeshua has seen the Father, but no one else has seen the Father. Dus Yeshua heeft de Vader gezien, maar niemand anders heeft de Vader gezien. Now we go to 1 Timothy in chapter 6. Nu gaan we naar 1 Timotheus hoofdstuk 6. And verse 16. Vers 16. 1 Timotheus 6 vers 16. And this is speaking of the Father. Dat gaat ook over de Vader. It says which only has immortality dwelling in the light which no man can approach, which no man has seen nor can see. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of kan zien. So we have four verses here that I just shared with you from the New Testament that says no one has seen the Father or heard his voice. Dus we hebben hier vier versen al uit het Nieuwe Testament daar staat dat niemand de Vader kan zien of zijn stem heeft gehoord. So if no one has seen the Father or heard his voice, who was it that appeared to Abram? Who was it appeared to Moses? Zoals niemand zijn stem heeft gehoord of zijn gedaan heeft gezien, wie is dan verschenen aan Abraham of wie is verschenen aan Mozes? It is Yeshua who is also our Messiah and our bridegroom. Dat was Yeshua die ook onze Messias en bruidegom is. So now John chapter 14 and verse 8. Dan nu in Johannes 14 vers 8. Philip said unto Yeshua, Lord, show us the Father. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader. In verse 9, Yeshua said unto him. In vers 9 zegt Yeshua tot hem. Have I been so long with you, and you have not known me, Philip? Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? He that seen me has seen the Father. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. So how is it that you say, show us the Father? Waarom zeg je dan, toon ons de Vader? Why is it that if you see Yeshua, you've seen the Father? Hoe kan dat dan, dat als je Yeshua hebt gezien, dat je de Vader hebt gezien? Because he, it says in Colossians chapter 1 verse 15. De reden is dat er staat in Colossense 1 vers 15. He is the image of the invisible God. Staat dat hij het beeld is van de onzichtbare God. Now, it says in Hebrews in chapter 13 and verse 8. Er staat in Hebreeën 13 vers 8. It says Yeshua HaMashiach the same yesterday, today and forever. Er staat Yeshua de Messias is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. And so who Yeshua said he was, as we're reading in the Gospels. En wat Yeshua over zichzelf zegt als we het evangelie lezen. Is who he was yesterday, who he is today, and who he will be tomorrow. Is dat hij, uh, wat hij daarover zegt, dat hij dat zo is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. And so it says in James in chapter 4 and verse 12. Daarom staat er ook in Jacobus 4 vers 12 there is one lawgiver that is also able to save. Er staat, er is één wetgever die de macht heeft om te behouden. So Yeshua the Savior is also the lawgiver. Dus Yeshua de verlosser is ook Yeshua de wetgever. And Yeshua said in John chapter 14 verse 15. Yeshua heeft gezegd in Johannes 14 vers 16. If you love me, keep my commandments. Wie mij lief heeft, zal mijn geboden bewaren. What commandments is Yeshua speaking of? Over welke geboden heeft Yeshua het daar? He's speaking of the Torah. Hij heeft het over de Torah. And in this verse, Yeshua is quoting from the chapter on the giving of the Ten Commandments. En hier citeert eh, Yeshua in Johannes 14 over, na, uh, eh, uit het hoofdstuk waarin de tien geboden worden gegeven. Which is Exodus chapter 20. Dat is Exodus 20. in Exodus chapter 20 and verse 6, it says, showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. En in Exodus 20 vers 6 staat, die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. So mercy or grace is shown to those who follow the Torah. Dus barmhartigheid of genade wordt betoond aan diegenen die de Torah volgen. And why is that so? En waarom is dat? Because sometimes we fail. Omdat we soms but fouten we, maken. But we still love the God of Israel. Maar we houden nog steeds van de God van Israël. And we want to obey him and we want to do his will. We willen hem gehoorzamen en willen zijn wil doen. So he extends us grace when we fail. Dus verleent hij ons genade als we een fout maken. So we can get up, repent and continue to follow his Torah. Zodat we op kunnen staan, ons kunnen bekeren en opnieuw zijn Torah kunnen volgen. So the one that created the heavens and the earth is also the one that gave the Torah at Mount Sinai and who is also the bridegroom. Dus degene die de hemel en aarde heeft geschapen is ook degene die de Torah heeft gegeven op de berg Sinai en hij is ook de bruidegom. So this is what the bride needs to know about her bridegroom. Dus dit moet de bruid weten over haar bruidegom. And then the next thing the bride needs to understand is that her bridegroom died for her. Volgende wat de bruid moet begrijpen is dat de bruidegom voor haar gestorven is. And there was a marriage that was made at Mount Sinai. En er is op de berg Sinai een huwelijk voltrokken. We're told about that in Jeremiah chapter 2 verse 2 in Ezekiel chapter 16 verse 8. Daar lezen we over in Jeremia 2 vers 2 en Ezekiel 16 vers 8. And the bride um, pledged that she would be obedient to her bridegroom. En de bruid heeft daar een gelofte gedaan dat zij gehoorzaam zou zijn aan de bruidegom. And it says in Exodus in chapter 19 verse 8, all the people answered together and said, all that Yahweh has spoken, we will do. Er staat namelijk in Exodus 19 vers 8 en het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. But after she said I do, she broke the terms of the marriage. Maar nadat ze die belofte had gegeven, heeft ze helaas het huwelijksvoorwaarden verbroken. And this was done uh, immediately by the building of the golden calf. En dat gebeurde al meteen toen ze het gouden kalf gingen oprichten. Now, we are told that Yahweh is a jealous Elohim. Dus we weten dat Yahweh een naijverig God, Elohim is. says in Exodus chapter 34 verse 14, You shall worship no other God, for Yahweh whose name is jealous is a jealous God. Er staat in Exodus 34 vers 14, Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere God, immers de Heere wiens naam naijverig is, is een ijverig God. In the Torah, in Numbers chapter 5, it outlines uh, what will happen if a woman is suspected of committing adult, um, adultery. In nummer 5 staat geschreven wat er gebeurt als een vrouw wordt verdacht van overspel. Now remember, the Torah speaks of Yeshua. En weet u nog, de Torah spreekt over Yeshua. So in our application of the text, We're going to see how it relates to Yeshua the bridegroom and his bride. Zoals dus we de tekst uitleggen, dan zullen we zien dat het gaat over Yeshua de bruidegom en zijn bruid. Numbers chapter 5 verse 12 it says speak to the children of Israel and say if any man's wife go aside and commit a trespass against him. Dus in Numeri 5 hoofdstuk 12 daar lezen we Wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zijn geworden, zal zijn geworden, in our application, the wife is uh, the bride, the nation of Israel. En als we dat uitleggen, dan is die vrouw is de, de bruid, de, het volk Israël. And the, then the man refers to the bridegroom. It refers to Yeshua, the lawgiver. En de man gaat hier over de bruidegom, Yeshua, de wetgever. And it says, in the spirit of jealousy come upon him. En als de geest van jaloersheid over hem is gekomen. Yeshua was jealous that his bride went after other gods. Yeshua was jaloers dat zijn bruid andere goden achterna zou gaan. And the, the word in Hebrew for other husbands is Baal. En het word woord in het Hebreeuws voor andere mannen, andere uh, goden, is Baal, Baalim. Now go forward one. What we're going to do next is we're going to look at the consequences of a woman that commits adultery. We gaan nu kijken naar wat de gevolgen zijn als een vrouw overspel heeft gepleegd. And I'm going to show you 10 things. Dan ga ik u 10 dingen van laten zien. And this is not a complete list. En het is geen volledige lijst. It is enough to show you what I need to show you. Maar het is voldoende om u te duidelijk te maken wat we willen zeggen. And once we look at these 10 things. Als we kijken naar die tien punten, we're going to see that when Yeshua died on the tree, dan zien we dat toen Yeshua aan het kruis stierf, he took upon himself these ten things. dat hij al deze tien dingen op zich heeft genomen. So number one, she will drink bitter water. Uh, punt 1, de vrouw moest bitter water opdrinken. Number, Numbers chapter 5 verse 24. And he will cause the woman to drink the bitter water that causes the curse. Nummer 5 vers 24. Hij zal de vrouw het bittere water dat de vloed, vloek brengt te drinken geven. Now when the children of Israel worshiped the golden calf. Toen het volk Israël het gouden kalf aanbaat. They had to drink of this bitter water. Moesten ze ook dat bittere water drinken. It says in Exodus chapter 32 verse 20 staat in Exodus 32 vers 20. And he took the calf which they had made and burned it in the fire and ground it to powder, strawed it upon the water and made the children of Israel to drink of it. Daarop nam hij het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het met vuur en vermaalde het tot het fijn gestoten was. Vervolgens strooide hij het op het water en gaf dit aan de Israëlieten te drinken. Number two, she would be slain with the sword. Punt 2, ze zou met het zwaard gedood worden. So uh, the question was asked in Exodus 32:26, who's on Yahweh's side? De vraag werd in Exodus 32 gesteld, wie staat aan de kant van Yahweh? And the sons of Levi gathered themselves together. En de zonen van Levi die verzamelden zich. So in Exodus chapter 32 verse 27. Dus in Exodus 32 vers 27 that those who had worshipped the golden calf were to be slain with the sword. Er staat dat degenen die het gouden kalf hadden aanbeden met het zwaard gedood moesten worden. So it says, Thus says the Lord God of Israel, put every man his sword by his side, go in and out from gate to gate throughout the camp, slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder gorde zijn zwaard aan zijn heupen, ga heen en weer door de legerplaats van poort tot poort en dode ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naast. So in Exodus chapter, I'm sorry, in Ezekiel chapter 16 verse 38. Dus in Ezekiel 16 vers 38. It says I will judge you as a woman that breaks wedlock. Ik zal u oordelen als een vrouw die ontrouw geworden is. And at the end of Ezekiel chapter 16 verse 40. En aan het eind van Ezekiel 16 vers 40 it says they will thrust you through with their swords. staat zij zullen u doorsteken met hun zwaard. Uh, next, her curses are written in a book and blotted out. En volgende punt, de vloeken worden in een boek geschreven en uitgedelgd. Numbers chapter 5 verse 23. Nummer 5 vers 23. And the priest shall write these curses in a book and he will blot them out with the bitter water. Daarna zal de priester die vervloeking op een blad schrijven en in het bittere water afwassen. Next, she is forsaken by her husband. volgende punt, ze wordt door haar man in de steek gelaten. Deuteronomy chapter 31 verse 16. Um, ehm, Deuteronomium 31 vers 16. Yahweh said to Moses. Zegt Yahweh tot Mozes. Now the one that's speaking to Moses here is Yeshua. Degene die eigenlijk tot Mozes spreekt is Yeshua. It says, Behold, you will sleep with your fathers, and this people will rise up and go whoring after the gods of the strangers in the land. Zat zie, gij gaat bij uw vaderen te rusten, en dit volk zal overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land waarin het komt. And they will forsake me and break my covenant that I made with them. En zij zullen mij verlaten en mijn verbond verbreken dat ik met hun gesloten heb. Then my anger will be kindled against them in that day and I will forsake them. Te dien dagen zal mijn toorn tegen hen ontbranden en ik zal hen verlaten. So, the bride would be forsaken by her husband. Dus de bruid zal worden verlaten door haar man. Now, the biblical term for this is hiding the face. En de Bijbelse term voor verlaten is gezicht verbergen. See, because the bride isn't totally forsaken. Want de bruid wordt niet volledig in de steek gelaten. He just hides his face from her. Hij verbergt zijn gelaat voor haar. And so it says in uh, uh Deuteronomy 31 verse 17. Er staat in Deuteronomium 31 vers 17. I will forsake them and I will hide my face. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. So the one that made the covenant at Mount Sinai said, if you break it, I will hide my face. Dus degene die het verbond heeft gesloten op de berg Sinai heeft gezegd, als je eh, dat doet, dan zal ik mijn gezicht verbergen. Now in verse 18 it says in the English I will surely hide my face. En in vers 18 van Deuteronomie 31 staat in het Engels: Ik zal mijn gezicht zeker verbergen. So what does it say in your Bible? Wat staat er in het Nederlands? Volkomen, ja, fully, hide fully. it says in your Bible, I will fully hide my face. Volkomen verbergen. But the Hebrew word fully isn't in the text. Maar het staat in het Hebreeuws niet volkomen. What the Hebrew says is, I will hide, hide my face. In het Hebreeuws staat, ik zal mijn gezicht verbergen, verbergen. The word hide is said twice. Twee keer het woord verbergen. And that got translated as fully hide. En dat is in het Nederlands vertaald als volkomen verbergen. So the prophecy is that the lawgiver would hide his face if his bride broke the covenant. Dus ehm, wat er hier gezegd wordt is dat de wetgever zijn gezicht zal verbergen als het verbond verbroken wordt. And he's not just going to hide his face. En hij gaat niet alleen zijn aangezicht verbergen. He's going to hide, hide his face. Hij zal zijn aangezicht verbergen, verbergen. And he's emphasizing, I am going to hide my face. En hij benadrukt dus eigenlijk, nou, ik ga echt mijn aangezicht verbergen. Now, do you know how well he fulfilled his word? Weet u hoe goed hij zijn woord heeft vervuld? Neither the religion of Judaism nor the religion of Christianity. N eh, nog de um, Joodse religie, nog de christelijke religie. Testifies that Yeshua is the lawgiver. Uh, getuigt ervan dat Yeshua de wetgever is. That's how well he hid his face. Zo goed heeft hij zich verborgen. So that the people who believe in the God of Israel don't even know who the lawgiver is. He hid his face. Dat de mensen die in de God van Israël geloven niet eens weten wie de wetgever is. Hij heeft zijn gezicht verborgen. But what is the blessing of the Aaronic benediction? Maar wat is de zegen in de Aaronitische zaligspreking? I'm going to cause my face to shine. Ik zal mijn aangezicht over u doen schijnen. That's the opposite of hiding the face. Dat is het tegenovergestelde van gezicht verbergen. When is the bridegroom going to quit hiding his face? Dus wanneer zal de bruidegom ermee ophouden om zijn aangezicht te verbergen? When he's about to marry his bride. Als die de bruid gaat trouwen. And so, why is it being revealed in our days that Yeshua is the lawgiver? En waarom is dus tot onze tijd verborgen geweest dat Yeshua de wetgever is? Because he's coming for his bride. Omdat hij zijn bruid komt And he halen. wants his bride to know who he is. En hij wil dat zijn bruid weet wie hij is. In Isaiah chapter 54 and verse 8. En in Jesaja 45 vers 8. It says, In a little wrath I hid my face from you for a moment. Daar staat, een ehm, korte tijd heb ik mijn aangezicht voor u verborgen in mijn toorn. What was the wrath? Wat is die toorn? Breaking the Torah. Dat komt door het verbreken van de Torah. So, as a result of breaking the Torah, I hid my face from you. Als gevolg van het verbreken van de Torah heb ik mijn aangezicht voor u verborgen. But it says only for a moment. Maar het staat slechts voor een korte tijd. See, a couple thousand years to the God of Israel is just a moment. Een paar duizend jaar is voor de God van Israël niks. But he says, but with everlasting kindness will I have mercy on you. Maar met eeuwige erbarmen heb ik mij over u ontfermd. Says Yahweh your redeemer. Zegt Yahweh uw verlosser. And the redeemer is Yeshua. En die verlosser is Yeshua. And he's the one that hid his face. En hij is degene die zijn gezicht heeft verborgen. Eh, the next thing is she is slain with thirst. Eh, de onoverspelige vrouw wordt met dorst gestraft. Eh, Hosea chapter 2 verse 2, which may be different in your Bible. Hosea 2 vers 2. It says, Plead with your mother, plead, for she's not my wife, neither am I her husband. Let her therefore put away her whoredoms out of her sight and adulteries from between her breasts. Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem. So at the end of verse 3, and I will slay her with thirst. Er staat aan het einde van vers 2, in het Nederlands is het vers 2, ik zal haar doen sterven van dorst. So the beginning of verse 3 says, lest I strip her naked. En het begin van vers 2, in het Nederlands vers 2, anders zal ik haar naakt uitkleden en haar laten staan. Being stripped naked is a biblical way of saying you're without the covering of your husband. Naakt laten staan is een bijbelse manier van zeggen dat je ontdaan bent van de bescherming van het verbond. And so, who's going to strip the bride naked? Dus wie gaat die bruid dan naakt laten staan? The other husbands that she goes after. Dat is die andere mannen die zij achterna jaagt. So it says in Ezekiel 23 verse 22. Er staat in Ezekiel 22 I will raise, 23 vers, ja. Just translate this. I will raise up your lovers against you. Ik zal je um, minnaars tegen je opwekken. Uh, wekken. So verse 23 speaks of the Babylonians and the Assyrians. En vers 23 gaat over de Babyloniërs en de Assyriërs. And verse 26 says, And they will strip you of your clothes. Vers 26 staat, zij zullen je naakt ehm, uitkleden van jouw kleding. Next, she's going to be laughed to scorn. En ze zal eh, uitgelachen en bespot worden. It says in eh, Ezekiel 23 verse 32, thus says Yahweh Elohim. Staat in Ezekiel 23, dit zegt Yahweh, de Elohim. You will drink of your sister's cup deep and large and you will be laughed to scorn. Je zult diep moeten drinken uit de beker van je zuster en je zult uh, uitgelachen en bespot worden. And who generally do we laugh to scorn at? En over wie gaan we uh, uitlachen That of drinks Of a cup. Iemand wie uit de beker drinkt. Somebody that's drunk. Iemand die dronken is, hè? Because when you're drunk, you, whatever thought you have in your mind, you say. Want als je dronken bent, dan de gedachten die je uh, van binnen hebt. But you don't pay attention to what you're saying and how it sounds. Dan heb je niet goed door hoe het er precies uitkomt en hoe dat klinkt. So what does traditional Christianity say? Wat zegt dan traditionele christendom? We need to live a holy life moeten een heilig leven leiden. And we do need to live a holy life. En we moeten inderdaad een heilig leven leiden. But then they say we don't follow the Torah. Maar zeggen, hij, we volgen niet de Torah. Where 1 John chapter 3 verse 4 says. Terwijl 1 Johannes 3 vers 4 zegt. Sin is the transgression of the Torah. Zonde is de overtreding van de Torah. So you only sin when you transgress the Torah. Je kunt alleen maar zondigen als je de Torah overtreedt. So in order to live the holy life, you have to follow the Torah. Dus als je een heilig leven wil leiden, moet je de Torah volgen. But but they say we need to live a holy life, but we don't follow the Torah. Maar die mensen zeggen, ja, we moeten een heilig leven leiden, maar we volgen niet de Torah. And nobody questions the words. En eh, niemand maakt zich druk om wat die woorden betekenen. Because they're not thinking through what they're hearing. Want ze denken niet goed na over wat ze horen. And so spiritually they are drunk. Dus geestelijk gezien zijn ze dronken. And the reason is, is because this is a penalty for not wanting to follow the Torah. En de reden daarvan is dat dit een straf is voor het niet volgen van de Torah. And so uh, the next thing is and being laughed to scorn. En volgende na het uitgelachen worden is. Um, Yahweh is going to mock his bride in the way that she commits whoredom. En Yahweh gaat zijn bruid bespotten over het feit dat zij hoererij bedreven heeft. And um, this is what he's this is how he's going to mock her. Dus als volgt gaat hij haar bespotten. He says normally When a woman commits whoredom, she gets paid for her services. Normaal gesproken, als een vrouw hoererij wordt ze voor haar diensten betaald. But you commit whoredom and you don't even get paid for your services. Maar jij hebt hoererij en wordt niet eens betaald voor je diensten. So he makes fun of her in the way that she commits whoredom. En hij lacht daaruit over de manier waarop zij hoerderij bedrijft. Because his bride doesn't commit whoredom like everybody else commits whoredom. Want zijn vrouw bedrijft geen hoerderij zoals iedereen ieder ander hoerderij bedrijft. So here are the verses. Ezekiel chapter 16 beginning in verse 31. Ezekiel 16 vanaf vers 31. It says, In that you build your eminent place in the head of every way, and you make your high place in every street, and you've not been as a harlot because you scorn higher. Dat gij uw verhoging gebouwd hebt en elk kruispunt en elke verhevenheid gemaakt op elk plein, toch hebt gij zelfs niet als een hoer gedragen, omdat gij het loon van een hoer versmadert. Verse 32, but is a wife that commits adultery, which takes strangers instead of her husband? Zo'n overspelige vrouw die vreemden aanhaalt terwijl zij gehuwd is. They give gifts to all whores, but you give gifts to all your lovers. Aan alle hoeren geeft men geschenken, maar gij gaat zelf geschenken aan al uw minnaars. Verse 34, therefore you are different from other women in how they commit whoredom. Zo was het bij u in uw ontucht, juist omgekeerd als bij andere vrouwen. Because no one follows you to commit whoredom. Want niemand, want men liep u niet na als hoer. Because you give a reward, but no reward is given to you. Maar terwijl gij zelf het loon van een hoer gegeven hebt, werd er aan u geen loon gegeven. And finally, um, her enemies will cast lots for her. En tenslotte zullen haar vijanden het lot over haar werpen. Obadiah, no, Joel chapter 3 and verse 3. Joel 3 vers 3. They have cast lots for my people. Ze hebben over mijn volk het lot geworpen. And then Obadiah chapter 1 verse 11. En Obadja 1 vers 11. It says, Foreigners enter into the gates of Jerusalem and cast lots upon Jerusalem. Last part of the verse. Dat staat dat vreemden eh, zijn de poort van Jeruzalem binnengekomen en hebben over Jeruzalem het lot geworpen. So let's review the curses for being an adulterous woman. Dus laat nog eens kijken naar de vervloekingen die gelden voor een overspelige vrouw. The curses that came upon the bride of Messiah. De vervloekingen die kwamen over de bruid van de Messias. Number one, you can look up here. Number one, she drinks bitter water. Nummer 1, ze drinkt, moet wit, bitter water drinken. Number two, she's slain with a sword. 2, ze wordt met het zwaard geslagen. Number three, her curses are written in a book and blotted out. Haar vervloekingen worden in een boek geschreven en worden uitgewist. Number four, she's forsaken by her husband. Ze wordt in de steek gelaten door haar man. Number five, her husband hides his face from her. Haar eh, man verbergt zijn aangezicht voor haar. Number six, she's slain with thirst. Uh, twee, ze moet, uh, nummer zes, ze moet sterven van de dorst. Number seven, she's stripped naked. Dus nummer 7, ze wordt uh, naakt te kijk gezet. Number 8, she's laughed to scorn. Nummer 8, ze wordt uitgelachen en bespot. Number 9, she's mocked for her whoredoms. En nummer 9, ze wordt uitgelachen voor haar hoererij. Number 10, her enemies cast lots for her. En nummer 10, haar vijanden werpen het lot over haar. So now, if we look at the way, next slide. So now if we look at the way that Yeshua died. Als we nu kijken naar de manier waarop Yeshua is gestorven. And, and almost all of you know the events of Yeshua's final life. En u kent allemaal de gebeurtenissen aan het eind van het leven van Yeshua. So we can just refer to these things. Dus we kunnen het alleen noemen. So in Matthew chapter 26 verse 42, Yeshua drank a bitter cup at the garden of Gethsemane. Dus in Matthäus 26 vers 42 heeft Yeshua de beker met bitter water gedronken in de tuin van Gethsemane. In John chapter 19 verse 34 Yeshua was slain with a sword. Johannes 19 vers 34 werd Yeshua doorstoken met het zwaard. Colossians 2:14 is one of the verses that is drastically misunderstood by Christians. Colossians 2 vers 14 is een vers wat helaas helemaal fout is begrepen door veel christenen where it, sa- where it says blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Waar staat dat het, uh, de inzettingen die tegen ons getuigden zijn uitgewist. And uh, Christianity translates this as the Torah that was nailed to the cross. En het christendom zegt dat dat de Torah is die aan het kruis is genageld. No, it was the handwriting of ordinances that was against us. Nee, het was het handgeschreven document met de inzettingen die tegen ons getuigden. And the prophets detailed the whoredom of the adulterous bride of Messiah. En de profeten hebben een uitgebreide beschrijving gegeven van de ontucht, de hoererij van de bruid van de Messias. But when Yeshua died on the tree, maar toen Yeshua aan uh, de, het kruis stierf, and shed his blood, zijn bloed vergoten heeft, by receiving Yeshua as the Messiah and repenting of our sins, als we Yeshua accepteren als onze verlosser en ons bekeren van onze zonden, by his blood our curses are blotted out. worden door zijn bloed onze vervloekingen uitgedelgd. So Yeshua was forsaken by his father. Dus ook Yeshua werd in de steek gelaten door zijn vader. He said in Matthew 27:46, "My God, my God, why have you forsaken me?" In Matthäus 27 vers 46 zegt hij: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" And his father also hid his face from Yeshua. En zijn vader heeft ook zijn aangezicht voor hem verborgen. From the sixth hour to the ninth hour. Van het zesde tot het negende uur. Matthew 27:45. Matthäus 27 vers 45. And when Yeshua was on the tree, he said in John 19 verse 28, I thirst. En toen hij aan het kruis was, zei hij in Johannes 19 vers 28, mij dorst. And as they was taking him to the tree, to the cross, he was stripped naked. En toen hij naar het kruis geleid werd, werd hij van al zijn kleding ontdaan. Matthew 27:28, they stripped him. Matthäus 27:28, vers 28. Ze deden zijn klederen uit. And then they laughed at him and mocked at him in Luke 23 verse 35 and 36. Ze lachten om hem en bespotten hem. Lucas 23 vers 35. You know, he saved others, let him save himself. En ze zeiden, nou, laat hem dan zichzelf redden. And then they cast lots for Yeshua's garments. En daarna wierpen ze het lot over de klederen van Yeshua. So the exact penalties upon the bride for breaking the covenant at Mount Sinai. Dus precies al die, die, die, die straf, straffen die uh, op de bruid van Messias waren. Is the exact things that Yeshua took upon himself when he died. Is hetgene wat Yeshua op zich heeft genomen toen hij stierf. Why? Waarom? Because he's married to his bride, and when bride and bridegroom are married, um, they are one. Omdat hij getrouwd is met zijn bruid en als bruid en bruidegom getrouwd zijn, zijn ze één. And what affects one spouse affects the other. En wat de een overkomt, overkomt ook de ander. So it is said this way in Isaiah chapter 63 and verses 8 and 9. daarom staat er in Jesaja 63 vers 8 en 9. The end of verse 8. So he was their savior. Einde van vers 8 Er staat, hij werd hun tot een verlosser. Speaking of Yeshua. Het gaat over Yeshua. And then in verse 9. Vers 9. In all their affliction, he was afflicted. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. In all the way that she got afflicted for being unfaithful. En in al de manieren waarop zij benauwd werd door haar ontrouw, he got afflicted when he died on the tree. werd hij ook mee benauwd toen hij aan het kruis stierf. Because he identified with the sufferings of his bride. Want hij vereenzelvigde zich volkomen met het lijden van zijn bruid. And the only way that he could die this kind of death. En de enige manier waarop hij deze dood kon sterven is if he is the lawgiver and the bridegroom at Mount Sinai. Is dus als hij de wetgever en de bruidegom is. So in the bride being prepared for her bridegroom. En als de bruid voorbereid wordt op de komst van de bruidegom. The bride needs to know that her bridegroom died for her. Moet de bruid weten dat haar bruidegom voor haar gestorven is. That her bridegroom loves her. Dat de bruidegom van haar houdt. Her bridegroom laid down his life for her. Dat haar bruidegom zijn leven voor haar heeft afgelegd. And so um, after our lunch break, en na de lunchpauze, um, we are now going to look at the bride's responsibilities. Zullen we nu kijken naar de verantwoordelijkheden van de bruid. Which I call the journey of the bride. En dat heb ik genoemd de reis van so de bruid. I pray that you've been blessed. Ik bid dat u gezegend bent. And may Yeshua receive all praise, glory and honor. En mogen Yeshua alle eer en glorie ontvangen. Amen.